Freddy van met het NOS-journaal. Bij de Hongaarse plaats Ruske op de grens met Servië zijn asielzoekers en politieagenten gewond geraakt. Toen de vluchtelingen massaal probeerden Hongarije binnen te komen. De politie heeft traangas en een waterkanon gebruikt. Volgens Hongarije bekogelden vluchtelingen de politie met stenen en flessen toen ze werden tegengehouden. Aan de andere kant van de grens in Servië moesten vluchtelingen worden behandeld. Hongarije heeft nu besloten de grensovergang bij Ruske de komende 30 dagen dicht te houden. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft geschokt gereageerd op het optreden van de Hongaarse politie. Hij noemde het onacceptabel. Aan de Oostenrijks-Duitse grens bij Freilassing laat de Duitse politie mondjesmaat vluchtelingen binnen. Die zijn vanuit Salzburg naar de grens met Duitsland gelopen, omdat het treinverkeer op dat traject is stilgelegd. Het is ongeveer 8 kilometer. De vluchtelingen werden eerst tegengehouden, maar nu worden kleine groepjes geregistreerd en daarna per bus naar een plaats gebracht waar ze kunnen overnachten. De Amerikaanse farmaciegigant Amgen koopt een klein Nederlands bedrijfje. Decima Pharma ontwikkelt een veelbelovende cholesterolverlager. Amgen betaalt in eerste instantie ruim een kwart miljard euro voor het bedrijf. En daar kan nog ruim een miljard bij komen als het medicijn van Decima een succes wordt. Decima bestaat nog maar drie jaar. Het bedrijf werd opgericht door een hoogleraar inwendige geneeskunde aan het AMC. En ontwerper en tekenaar Ton van de Ven is overleden. Hij is vooral bekend als bedenker van attracties in de Efteling. Van de Ven ontwierp het merendeel van de grote attracties in het pretpark... zoals achtbaan de Python, het Spookslot en de Droomvlucht. Tussen 1989 en 2003 was hij creatief directeur van de Efteling. Ton van de Ven is 71 jaar geworden. Het weer bewolkt, hier en daar stevige buien nog met onweer en windstoten. Geleidelijk trekken die weg. Morgen vallen er ook nog wat buien met lokaal nog een klap onweer. En in de namiddag en avond trekken de buien weer weg.